Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Oekraïne wordt gesproken over een aanstaande ontmoeting... tussen de presidenten Zelensky en Poetin. Volgens een van de Oekraïense onderhandelaars... zijn de ontwerpdocumenten voor een vredesverdrag in een vergevorderd stadium. Dat meldt persbureau Interfax Oekraïne. De ontmoeting is zeer waarschijnlijk in Turkije, zegt een onderhandelaar. Zelensky en Poetin zijn gisteren gebeld door de Turkse president Erdogan... Het Russische persbureau RIA Novosti meldde juist dat Rusland verder wil onderhandelen in Belarus. Volgens de woordvoerder van het Kremlin waren gesprekken met Oekraïne tot nu toe niet makkelijk. Maar is het belangrijk dat ze doorgaan. Honderden mensen zijn er vandaag in geslaagd om de zwaar gehavende stad Mariupol te verlaten. Dat meldt de Oekraïense vicepremier. Op berichtenapp Telegram meldt ze dat 765 burgers met eigen vervoer zijn vertrokken naar Zaporizhia. Ook wisten zo'n 500 inwoners van Berdjansk, Melitopol... en een aantal kleinere plaatsen op eigen gelegenheid naar Zaporizhia te gaan. Het internationale Rode Kruis probeert al dagen Mariupol binnen te komen... met 54 stadsbussen om nog veel meer burgers te evacueren. Omdat het te onveilig was, ging dat steeds niet door. Volgens het Russische ministerie van Defensie is dat de eigen schuld van het Rode Kruis. In de eredivisie heeft Feyenoord weer drie punten binnengesleept. De Rotterdammers wonnen thuis met 2-0 van Willem II. De PSV is verder achterop geraakt in de strijd om de eerste plaats. De Eindhovenaren stonden bij FC Twente met 3-0 achter. en Het werd uiteindelijk 3-3. PSV heeft nu vier punten minder dan Ajax. De Amsterdammers versloegen met moeite FC Groningen. Het werd 1-3. Verder won AZ thuis met 3-1 van Vitesse. En RKC Waalwijk FC Utrecht werd 1-1. Het weer, een heldere nacht. Het gaat 1 tot lokaal 6 graden vriezen. Later in het westen en noorden meer bewolking. dan kan er ook een enkele hagel of sneeuwbui vallen.